Jelle Visser met het NOS Journaal. Er is geen verband tussen bepaalde coronavaccins en het uitblijven van de menstruatie. Dat concludeert het Europees Medicijnagentschap EMA na onderzoek. Er waren verschillende meldingen van menstruatiestoornissen na een dubbele vaccinatie met Moderna of Pfizer-BioNTech. Ook het Nederlandse bijwerkingencentrum LAREP kreeg ruim 24.000 meldingen van menstruatiestoornissen na vaccinaties. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 17 miljoen vaccins gegeven aan vrouwen inclusief boosterprikken. Tientallen boeren van de actiegroep Vol Gas in Overijssel... hebben gisteravond bij het huis van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof... geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze gaven de minister een zelfgemaakte ontslagbrief. Even dreigde de actie te ontsporen toen een boer de minister dreigde tegen te houden. Maar volgens de politie was de sfeer verder gemoedelijk. Ook probeerde een groepje boeren minister Staghouwer van Landbouw te belagen. Ze blokkeerden een boerderij in de buurt van Woerden waar de minister op bezoek was... maar hij was net vertrokken. Op een hogeschool in de Duitse stad Ham heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. De dader is aangehouden, meldt de Duitse politie. Volgens Duitse media raakten drie vrouwen en een man gewond. De man van 34 ging gistermiddag een schoolgebouw binnen en begon de aanwezigen daar te steken. Over zijn motief is niets bekend. Oekraïne is aan de verliezende hand door een gebrek aan zware wapens. Dat zegt de tweede man van de Oekraïense militaire inlichtingendienst in de Britse krant The Guardian. Oekraïne zal na verwachting volgende week bij de NAVO een lijst met wensen indienen. Daar zullen ook weer geavanceerde raketsystemen op staan. Oekraïne houdt er rekening mee dat de Russen opnieuw proberen Odessa, Zaporizhia en Dnipro in te nemen...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 I'm like LeBron James in the finals. We 1400, just like a minor. I'm yelling free bitch with the signers. 15 main hoes, cause I'm undecided. I'm kicking cigarette, ooh. I'm serving bricks, somebody, ooh. For the bitch, catch a Charlie, ooh. Gucci flip flops and joggers, ooh. conversations, electric emotions zien. als ik je in mijn armen sluit. Mag het licht van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. stop There's peace to be found Took some time ZFM Zandvoort. Dream on, dream away.